Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. In Den Haag gaat het nog steeds over of er nou wel of geen noodtoestand kan worden uitgeroepen om asielmaatregelen te nemen. Volgens migratieminister Faber kan dat gewoon, maar er zijn veel Kamerleden het niet mee eens. NSC-minister Uitermark van Binnenlandse Zaken wil eerst de onderbouwing van Faber voor zo'n noodwet afwachten. Mevrouw Faber moet nog met de dragende motivering komen. Maar ziet u hem? Ik heb de dragende motivering van haar nog niet gezien. We hebben het nog niet besproken. en Dat is maar wat de ambtenaren zeggen dat hij er ook niet is? juridisch gezien? Nee, dat zeggen de ambtenaren niet. De ambtenaren zeggen het is belangrijk dat er een dragende motivering komt... omdat het een hele belangrijke beslissing is die we nemen. Bij het uitroepen van een noodtoestand kan een minister al maatregelen nemen... zonder dat de Eerste en Tweede Kamer daar vooraf toestemming voor hebben gegeven. De politie heeft een verband gevonden tussen branden in Den Haag en Rotterdam en een ontvoering in Utrecht. Het zou allemaal te maken hebben met een diefstal van een partij drugs in België, schrijft het AD. Al het geweld zou volgens politiebronnen een gevolg zijn van de roof van 1200 kilo coke. De Belgische politie deed na die roof een inval bij een crimineel met de bijnaam Zotte Hakim. Drie verdachten van rond de 20 jaar zijn opgepakt. Vorige maand was op Schiphol de drukste maand in vijf jaar. Sinds oktober 2019 verwerkte de luchthaven niet zoveel passagiers. Het waren er bijna 6,5 miljoen. En Max Verstappen heeft een taakstraf te pakken. Krijgt hij niet voor te hard rijden. Maar het heeft allemaal te maken met een uitspraak die hij gisteren deed bij een persconferentie. Daar was hij duidelijk over zijn auto. I don't know man, uh, different setup. So as soon as I went into qualifying I knew the car was... Ja, I tried to optimize the car all the time. And uh, this time it didn't work out, so I knew that I was stuck with it. Ja, op Twitter is het inmiddels al weggepiept, zoals je kon horen. Hij zei, de car was fucked. En voor die uitspraak moest hij net in Singapore op het matje komen bij de stewards. Die gaven hem een taakstraf. Wat dat dan precies betekent, weten we niet. Volgens de officiële lezing van de Autobond moet Verstappen werk van openbaar belang gaan doen. Het weer dan, de rest van de middag volop zon bij een graad of 23. Morgen ook weer een zonovergoten dag en even warm als vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files veroorzaken 5 à 10 minuten extra reistijd. Alleen op de A7 is het een stuk drukker, want er is een ongeluk gebeurd van Zaanstad naar Horen bij de afrit Weidewormer. De vertraging is 35 minuten en er zijn twee rijstroken dicht. Rijkswaterstaat verwacht dat het tot half vijf vanmiddag duurt voor de weg daar vrij is.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 Zandvoort en de regio. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Burgemeester Abu Taleb van Rotterdam bedankt de omstanders... die hebben ingegrepen bij de dodelijke steekpartij bij de Erasmusbrug gisteravond. Een man die aan het sporten was overmeesterde de dader. Bij de steekpartij viel één dode. Premier Schoof wil niet nog een keer ambtelijke adviezen naar de Tweede Kamer sturen... voordat er binnen het kabinet een besluit over is genomen. Dat dat gisteren wel gebeurde tijdens de algemene beschouwingen... noemt hij eenmalig en uniek. En Rijkswaterstaat komt in actie tegen de beveroverlast in het zuiden... door bomen in te smeren met een speciale anti-beverpasta die de dieren vies vinden. De dieren graven gaten in dijken en kades en de hoop is dat ze hiermee geweerd kunnen worden. Het weer, ook morgen zonnig en droog en dan wordt het 23 graden. This is going out to the whole wide west side. Know what I'm saying? was just a young boy living in the hub city. Eastside Compton G. Back in the days when Ice Cube and Easy had everybody yelling out, "Boy, you can't with me." Remember Ice T at the power.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 Van Paljas of Jeruzalem Hilversum drie bestond nog nu, Maar ieder had zijn eigen stem Op elke stijger klonk een lied Van Paljas of Jeruzalem for joining us for happy headline news from HDVI. A new energy source has been engineered by Swedish Industrial, according to European authorities.